Scholen, overheidsdiensten en veel winkels op Curaçao blijven vandaag dicht. En ook de krant, het Antilliaans Dagblad, verschijnt niet. De stroom viel gisteren uit door een explosie in een transformatorhuis bij de olieraffinaderij op Curaçao. Er zijn geruchten dat het om een aanslag gaat, maar het onderzoek loopt nog. Recyclen van papier, textiel en plastic kan milieuvriendelijker, zegt het Centraal Planbureau. Er kan bijvoorbeeld een exportverbod komen voor plastic afval. Nu gaat dat afval nog naar landen buiten Europa, waar het niet wordt gerecycled, maar gedumpt. En verder is volgens het CPB een probleem dat papier en textiel vaak te vuil zijn voor goed hergebruik. Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag krijgen meer lucht. De gezinnen hoeven van staatssecretaris Snel voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwanginvorderingen. En ook komen gezinnen nu in aanmerking voor een betalingsregeling, omdat nog maar de vraag is of er wel in alle gevallen moedwillig is gefraudeerd zoals de Belastingdienst denkt. De zus van de gedode IS-leider Baghdadi is opgepakt, meldt Turkije. Dat zou zijn gebeurd in het noorden van Syrië. Volgens de Turken heeft de zus zelf ook banden met IS... en weet ze heel veel over de organisatie. Baghdadi zelf werd anderhalve week geleden door de Amerikanen gedood. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties opgelegd aan Iran. Dat gebeurt nadat het hoofd van het nucleaire programma in Iran gisteren had gemeld dat er 60 nieuwe geavanceerde centrifuges in gebruik zijn genomen. Die zouden tien keer zo snel uranium kunnen verrijken als oudere types. En hiermee overtreedt Iran de afspraken uit de atoomdeal uit 2015. Dan is weer nog veel bewolking, hier en daar wat regen. In de loop van de middag vanuit het noorden meer regen en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knopend de Hoek en de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen heb je 25 minuten extra reistijd tussen Knopend Kooimeer en Uitgeest. 7 kilometer file. Op de A27 Almere Utrecht 5 minuten vertraging bij Huizen. 25 minuten op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Knopend Burgerveen.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 En eh, gisteren heb je kunnen luisteren naar Walter. Dat was leuk. Leuke muziek, maar dat krijgen we vanochtend ook. Dus wat dat betreft, niets te kort. Goedemorgen. Nou, het is vandaag 5 november de 309, 309e dag van het jaar. En nog 56 dagen eh, tot het het nieuwe jaar is. Nou, nog, nog, nog een, een, een, een, een klein anderhalve maand is het alweer kerst. Feest, feest, feest. En Sinterklaas krijgen we ook nog. Ach, jongens, jongens. Wat een gezelligheid. En wij hebben hier de allerleukste muziek bij ZFM, 24 uur per dag. Hier is DJ Snake. J Balvin en Tiaga. Loco contigo. Wat betekent gek op jou? Nou, dat is niet tegen dovermans zorgen gezegd. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero ven aquí, yo sí. Okay, okay. Tú me tienes loco, oh, oh, loco, oh, loco. una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la ken je ook nog wel. Althans, als je oud genoeg bent. Anders eh, kan je hem ook uh, in de top 2000. Staat hij altijd heel hoog. Hier zijn de Rolling Stones en Painted Black. black in their This goes I see a line of cars and they are painted black With flowers and my love hope never to come back I see people turn their heads and quickly look see this thing 66 Gates, The Rolling Stones en Painted Black. Bij ZFM het geluid van Zandvoort met de beste muziek. De hele dag door. 24 uur per dag, dames en heren. je kan eh, ZFM ook eh, op tv bekijken. Met allemaal nieuws en... Eh, de programmering staat erop. Allemaal leuke dingen. Voel het ritme van de herfst. Dat zeg ik. man. Bij ZFM in de morgen. En dit is er ook zo in. Swingen, mannen. Dat zeiden wij altijd. Hier is Stevie Wonder bij ZFM. En I Wish. Goedemorgen, ZFM. Oh. TV Wonder eh, werd hij vroeger genoemd. En I Wish. Een leuke muziek hier bij ZFM. En de Rabobank eh, begint vandaag eh, met Apple Pay. Dat is makkelijk hoor. Met je telefoon betalen. Je doet al een tijdje. En de ING deed het al. En uh, ABN AMRO nu ook. En, en nu dus ook de Rabobank. Dus je hoeft nooit meer eh, je pasjes bij te hebben. Want dan eh, neem je gewoon je telefoon mee. En die heb je toch bij je. En goed nieuws over de Formule 1, over het circuit. Alles, eh, alles gaat goed. Alles, zit, alles verloopt tot nu toe op schema. Dus dat is toch wel fijn om te horen. <clears throat> en we krijgen in mei natuurlijk een fantastisch spektakel hier in Zandvoort met de Grand Prix. En eh, ik kan niet wachten. ZFM, het geluid van Zandvoort. En wat deze meneer zingt, dat is helemaal waar. Tom Robinson. Listen to the radio. sitting by the concierge By the bikes and up the stairs Snap the latch and creep into the room Throw off your coat Pick up the post Put a coffee on to the club.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 Listen to the radio. Eh, dit was eh, Tom Robinson bij ZFM. De leukste muziek. En we moeten straks weer naar 100 km per uur, dames en heren. Ja. Ik kan beter de fiets nemen, hoor, denk ik. Ik ben gewoon nog steeds 120 fietsen. Hier zijn de Pet Shop Boys. West End Girls. Bij ZFM in de morgen. Sometimes you're better off dead There's a gun in your hand that's pointing at your head You think you're mad, too unstable Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down, underground To a dive bar in a West End town In a West End town, dead end world The East End western girls In a western town, a dead-end world The eastern boys and western girls West End girls many shadows, whispering voices, face on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. single van de Pet Shop Boys en de West End Girls. Hier bij ZFM. Oh, nou, West End eh, was natuurlijk uh, Londen. West End, <laughs> ja. Wie weet dat niet. Femfeld. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party.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 Talking Heads. And she was She Was. Talking Heads bij ZFM. <clears throat> half negen. Exactly half negen. Als je dan eh, om half negen eh, bij je baas moet zijn. Nou, dan heb je nou pech. <laughs> Goedemorgen allemaal. Even kijken wat het weer doet. Hey Google, wat voor weer hebben we vandaag? voor vanochtend in Amsterdam is 9 graden en overwegend bewolking. Op dit moment is het 9 en overwegend bewolkt. Nou, dan weet je dat. Paraplu mee. Het is niet echt heel lekker weer. ja. They say that sometimes you've got to pick up bombs and fight. Hier is een hoek. For what you believe is right. And some say... that's just not the way You will only make things worse So I close my eyes and turn my head away ZFM. Say that sometimes you've got to pick up arms and fight for what you believe is. Zo. Dat hield even op. Goedemorgen. 4 over half 9. Hier is Medusa. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough.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 En dat is niet zomaar. Het is druk omdat er veel auto's zijn. Bij, uh, bij Hoofddorp staat het vast. 20 kilometer file. En in het hele land stond 870 eh, kilometer file. Dat is nogal wat. En de woordvoerder verwacht de komende dagen opnieuw drukke ochtendspitsen. November is een drukke maand. Vandaar, vandaar. Iedereen gaat boodschappen doen. Holy Human. Hier zijn de Jonas Brothers. Regen. Brothers. En it's only human. Het zijn allemaal mensen. Allemaal mensen. Mensenwerk. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet. Maar we moeten niet doorslaan, hè? Goedemorgen. Vandaag zou uh, Herman Broodjarig zijn geweest. 5 november. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat je het weet. Genoeg jongens, kom muziek. Want hier is de Little River Band. Dit vonden wij een bijzonder eh, geslaagde plaat. Destijds. En mensen die het nog weten... zaten wij waarschijnlijk in de gnoom. ZFM, het geluid van Zandvoort. Here is a long way there. Het is een lange weg daar. goede plaat, Little River Band. De naam is, eh, door de band is eh, door uh, Shore Rock en Beurters. Dat zijn de mensen die daarin zaten. ontleed aan een verkeersbord richting de gemeente Little River... dichtbij de stad Greeklong in Australië. leuke dingen. 1975. En dit is Laura Branigan. Jeetje, dat is een tijd geleden. Self Control. Control. Zij is niet meer. Op 52e jaar heeft ze afscheid genomen van dit leven. Zoals sneu hoor. Heel sneu. En daarvoor had ze, eh, heeft ze beide benen gebroken toen ze van een ladder viel. Jojo, joh, Dan heb je toch ook niet eh, de, de, het geluk aan je, aan je kont hangen. ZFM met geluid van Zandvoort. Goedemorgen allemaal. Het is bijna tien voor, eh, tien voor negen hier bij ZFM. En we draaien alleen de aller, aller, allerleukste muziek. Eerst door de keuring van Kort Draaier. Die keurt ze dan allemaal even en die zegt hij van... Oké, okay, het kan. Zo ook deze. Alicia Keys. Grew in a town that is famous as a place of movie scenes. Alicia Keys. En the Empire State of Mind. En een eh, Empire State is natuurlijk duidelijk, hè? Ladies and gentlemen. Ja? As you know, we have something special down here at Birdland this evening. Ah, oké, okay, oké. Okay. A recording Fijn. Blue Note Records. Ah, dat is mooi Ja, swinger. Lekker hoor. Bij ZFM. Goedemorgen, het geluid van Zandvoort. Met informatie over cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport, welzijn en natuurlijk weer het verkeer. Hier is US3 en Cantaloupe. Swing even mee. How about a now? Wait, wait a minute. dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. Diddy bop. Yeah. Diddy bop. Funky, funky. the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, and bop. Funk a fly illusion, keeps coasting on the rhythm cruising.